die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook de spanningen in het grensgebied tussen Israël en Libanon... zijn na 7 oktober flink opgelopen. De Israëlische luchtaanval was op de Zuid-Libanese plaats Joya. Behalve de Hezbollah-commandant kwamen nog drie anderen om. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Die partijen willen dat Nederland het voorbeeld van België volgt... waar de elektrische wegwerpsigaretten binnenkort worden verboden. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Paus Franciscus zou zich in besloten kring opnieuw denigerend hebben uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte hij net als vorige maand een woord dat zoiets betekent als flikkerbende. Hij zei dat het beter zou zijn als jonge mannen met homoseksuele neigingen niet worden toegelaten tot de priesteropleiding. De Franse zangeres Françoise Hardy is overleden. Dat is bekendgemaakt via Facebook door haar zoon, jazzmuzikant Thomas Dutron. Hardy was 80 jaar en leed al jaren aan kanker. Begin jaren 60 werd ze bekend met het nummer Tous les garçons et les filles. Andere bekende chansons van haar zijn Comment te adieu en L'amour s'en va. Met dat laatste nummer bereikte ze in 1963 in Monaco de vijfde plaats van het Eurovisie Songfestival. Vanwege haar modebewuste imago groeide ze uit tot een stijlicoon. Wel zei ze later dat ze moeite had met haar plotse beroemdheid en ook kampte met podiumvrees. Françoise Hardy was getrouwd met zanger Jacques Dutron. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, nog een bui vannacht. Het koelt af naar 5 graden in Middelland tot 10 aan zee. Overdag geregeld zon, maar ook nog kans op een bui bij een graad of 15.